Volgens het commissariaat zijn de kosten van het kinderprogramma Biba Boerderij vrijwel geheel betaald door een supermarktketen. Daarvoor wordt een boete van 135.000 euro opgelegd. Omdat de Tros door het uitzenden ook nog eens reclame maakt voor Biba Boerderij Producten... komt er nog een boete van 135.000 euro bovenop. De Tros is het niet met het commissariaat eens en dient een bezwaarschrift in. Minister Plasterk dreigde deze zomer nog de uitzendlicentie van de Tros in te trekken... als de omroep de regels van de mediawet zou blijven schenden. Vorige week kreeg de Tros toch een zendmachtiging nadat de omroep beterschap had beloofd. Bij de Brandenburger Tor in Berlijn hebben tienduizenden mensen stilgestaan bij de val van de muur, vandaag 20 jaar geleden. Bondskanselier Merkel liep onder de poort door, samen met staatshoofden en regeringsleiders, onder wie ook premier Balkenende. In haar toespraak herinnerde Merkel aan de Kristalnacht, waarmee vandaag 71 jaar geleden de jodenvervolging begon. Vrijheid ontstaat niet vanzelf, voor vrijheid moet worden gevochten, zei Merkel. Tijdens het feest van de vrijheid werd ook een anderhalf kilometer lange symbolische muur van duizend dominostenen omgegooid. Met het feest en een groot vuurwerk wordt een dag van feestelijkheden afgesloten... die vanochtend begon met een kerkdienst in Oost-Berlijn. Vanmiddag stak bondskanselier Merkel met de oud-presidenten Gorbachev en Valenza de Bornholmerstraße over... de eerste grensovergang in de muur die in 1989 geopend werd. In de PvdA is oneenigheid ontstaan over de vraag wie bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker moet worden in het nieuw te vormen stadsdeel Amsterdam-Nieuw-West. Dat zal onder meer bestaan uit de huidige stadsdelen Slotervaart en Osdorp. De sollicitatiecommissie had voorzitter Ahmed Marcouch van Slotervaart voorgedragen, maar het PvdA-bestuur in Nieuw-West wijkt daarvan af. Dat ziet meer in Ahmed Badoet uit Osdorp. Een aantal leden van de sollicitatiecommissie dreigt nu op te stappen. Het landelijk partijbestuur is ongelukkig met de gang van zaken en voorzitter Ploemen heeft een bemiddelaar aangewezen. Het weer, vannacht wat regen en ook morgen regen, vooral in de noordelijke helft van het land.